Drie uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Deense politie president Park zou hebben misbruikt... om zich te verrijken en invloed uit te oefenen op staatszaken. In Zuid-Korea is een afzettingsprocedure gestart tegen Park... die nog wel officieel in functie is. Al maandenlang gaan honderdduizenden Koreanen op zaterdag de straat op... om haar aftreden te eisen. Ook op Oudjaarsavond gebeurde dat weer. Ook dit studiejaar zijn weer minder jongeren op zichzelf gaan wonen, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral jongeren van 19 blijven vaker thuis wonen bij de ouders. De meeste universiteitssteden zagen minder jongeren komen, vooral Utrecht. De daling begon bijna twee jaar geleden toen de basisbeurs verdween en werd vervangen door een lening. Sindsdien blijven steeds meer jongeren thuis wonen bij de ouders om geld te besparen. Israël stuurt de lichamen van dode Palestijnse militanten voorlopig niet meer terug naar de familie, maar gaat ze zelf begraven. Met de maatregel hoopt Israël druk uit te oefenen op Hamas om de lichamen van Israëlische soldaten en burgers terug te geven. In september zou Israël nog hebben aangeboden om lichamen te ruilen, maar Hamas ging daar niet op in. Als de organisatie dat alsnog doet, belooft Israël de lichamen van Palestijnen weer op te graven. Michael van Gerwen staat in de finale van het WK darts in Londen. Hij versloeg in een mooie wedstrijd Raymond van Barneveld met 6-2. Van Gerwen neemt het morgenavond in de finale op tegen de schot Gary Anderson. Die versloeg in de andere halve finale zijn landgenoot Peter Wright met 6-3. Het weer nog, af en toe regen en in het binnenland kans op gladheid of natte sneeuw.